Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dessert of een laatste drankje? Werk hem voor 10 uur vanavond naar binnen, want dan moeten restaurants en cafés de deuren sluiten. Het is een van de coronamaatregelen die gelden vanaf 6 uur vanavond. Opnieuw pijnlijke maatregelen voor de horeca. We moeten ermee dealen en je moet er het beste van maken. Alleen, eh, ja, toch een hard gelach is. Dat zeker. Na tienen wordt er eigenlijk niet zo gek mee verbruikt. Maar toch eh, zal je het weer merken. Want eh, de mensen die eens een biljartje willen doen of zoiets. Ja, die zullen of eerder moeten komen of die komen helemaal niet meer. Dus dat betekent dat je toch weer meer mensen, minder mensen krijgt. En dat je toch weer minder omzet kan gaan maken. Balen voor de gasten ook. Al legt deze man zich erbij neer. Als je wilt dat het snel voorbij is, dan moet je gewoon eh, meedoen met de regels. En dan jezelf eraan houden. Als de mondkapjesplicht komt, ja, moeten we er ook weer aan voldoen. Dus, ja, het zo. Ja, het is niet anders. De maatregelen voor de horeca gelden voor het hele land. In Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en de regio Eindhoven komt daarbovenop het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Maakt de burgemeester Halsema van Amsterdam bekend. En wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel om de draagplicht op te nemen in het deurbeleid. En daarnaast adviseren wij alle contactberoepen om een mondkapje te dragen. De maatregelen die vanavond ingaan gelden in ieder geval voor drie weken. Bij nieuwe bosbranden in Californië zijn drie doden gevallen branden braken zondag uit. Inmiddels zijn meer dan 50.000 voetbalvelden aan natuur verwoest. Vier grote sigarettenfabrikanten krijgen mega boetes. Ze sjoemelden met de prijzen van een pakje sigaretten. Die stemden ze op elkaar af en dat mag niet. Het gaat om de fabrikanten van onder meer Marlboro, Lucky Strike en Camel. Bij elkaar moeten ze 82 miljoen euro betalen. Het weer, de dag begint nattig met regen of motregen. Vanuit het zuidwesten komen er wel opklaringen en het wordt een graad of 17.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 I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, hey, eh, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see either you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. Juicy slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, I guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we ride to slide. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verpleeghuizen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... moeten medewerkers en bezoekers preventief medische mondkapjes gaan dragen. Dat zei minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Vanavond gaan de strenge coronaregels in, zoals bij de horeca en bij sportclubs. En die sectoren zeggen dat ze het nu nog moeilijker gaan krijgen... en ze willen overleg over extra steun. Vier sigarettenfabrikanten zijn veroordeeld tot boetes van bij elkaar ruim 82 miljoen euro. Volgens toezichthouder ACM deden ze aan concurrentievervalsing. De fabrikanten maken merken als Marlboro, Lucky Strike en Gauloises. En het weer. Eerst bewolkt en nevelig en wat motregen. Van het zuidwesten uit droog en wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. your daddy home? Did it go and leave you all alone? No, no. Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me, little darling, is it good to you? Can it do all the things that I could do? Oh, no. I could take you high. Oh, I'm on fire. Yeah, I'm on someone took a every edgy and dull. Cut a six inch fella to the middle of my soul. And now I lie awake with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you, cool mind as I. I'm on fire. like someone took a knife, baby, edgy and dull. Got a six inch fella through the middle of my soul. Cool my desire. oh, I'm on fire. Cause I, oh, I'm on fire.